Wilders vindt dat de ambassadeur flink door het stof is gegaan al heeft hij niet al zijn uitspraak over de PVV teruggenomen. Hij zal de zaak nu laten rusten. De Indonesische ambassadeur Habibi zei gisteren in een krant dat de PVV-kiezers misschien last hebben van een angstpsychose. Een man uit Weert heeft een fax met vertrouwelijke informatie van justitie gekregen. Daarin stond volgens hem de naam van een verdachte in een drukzaak. Waarschijnlijk is er een vergissing gemaakt bij het intoetsen van het faxnummer. Het is volgens de man niet de eerste keer dat hij een fax met vertrouwelijke informatie van justitie ontvangt. Justitie stelt een onderzoek in. De Chinese kapitein die twee weken geleden door Japan werd gearresteerd wordt vrijgelaten. Zijn schip was op Japanse patrouilleboten gebotst bij een eilandengroep, eilandengroep die door Japan en China wordt betwist. De arrestatie leidde tot een diplomatieke rel. Juist vandaag werd bekend dat China vier Japanners vasthoudt. Mogelijk komen die nu ook vrij. Politieagenten hebben de afgelopen twee jaar ruim 19.000 ongelukken veroorzaakt. Eén burger kwam om het leven, 87 raakte gewond en de schade liep in de miljoenen. Er wordt daarom extra geïnvesteerd in de rijopleiding voor agenten. De Raad van de Korpschefs zegt er wel bij dat er in 80% van de ongelukken geen anderen bij betrokken waren. De Amerikaanse zanger Eddie Fisher in de jaren 50 goed voor de verkoop van miljoenen platen is overleden. Bekende nummers zijn Oh My Papa en Thinking of You. Fisher was vijf keer getrouwd, onder andere met de actrices Debbie Reynolds en Elizabeth Taylor. Eddie Fisher is 82 jaar geworden. Dan het weer wisselend bewolkt en verspreid over het land een paar lichte buien.